Ze werden veroorzaakt door een storing in een computer, zegt een woordvoerder. Die is vervangen door een reservecomputer. Mogelijk treden er nog wel haperingen op door het aansluiten van apparatuur. Vanaf tien voor half acht werden uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3 verstoord. Er waren soms haperingen in beeld, het geluid viel weg en soms ging het beeld even helemaal op zwart. Even voor 8 uur verscheen op Nederland 1 een storingsmelding in beeld. Het acht uur journaal begon op tijd, maar tijdens de uitzending viel het beeld af en toe weg. De Amerikaanse kustwacht en het leger van de Bahama's zijn bezig met een zoekactie naar overlevenden van een ongeluk met een schip vol Haitiaanse vluchtelingen. 13 mensen hebben het overleefd, zeker 10 zijn omgekomen. Het schip met 100 vluchtelingen liep aan de grond bij een eiland en sloeg om. Opvarenden klampten zich vast aan de scheepsromp. Reddingswerkers hebben reddingsboten en voedsel in zee gegooid. Haitianen proberen vaker om via de Bahama's de Amerikaanse staat Florida te bereiken. In 2011 verdronken 38 Haitianen voor de kust van Cuba. In Berlijn zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering de beslissende fase ingegaan. Aan het begin van de avond gingen de onderhandelaars van de Christendemocraten en Sociaaldemocraten verder met hun gesprekken. Over de uitkomst van het overleg heerst voorzichtig optimisme. Drie hoofdthema's staan nog ter discussie. De pensioenen en uitkeringen, de rijksfinanciën en de invoering van het minimumloon. De partijen werden het gisteren al eens over een tolheffing op de Duitse snelwegen. Die tol moet alleen door buitenlandse automobilisten worden opgebracht. Als er inderdaad een regeerakkoord komt, moeten de 475.000 leden van de sociaal-democratische SPD het nog goedkeuren. Het weer op steeds meer plaatsen droog. In het zuidoosten kan het nog even vriezen, maar later in de nacht wordt het zachter. Morgen is het regenachtig en maximaal 9 graden. Donderdag blijft het droog, maar vrijdag volgt er weer regen.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 Just getting the spirit in the dark. Yes, I do. en Diana Schuur. <laughs> Eh, met Spirit in the Dark. Met de onmiskenbare ehm, de handen van uh, Aretha Franklin erin eh, in het nummer. Ehm, ja, welkom bij het tweede uur van CFM Jazz alweer. op deze zondagochtend. Mijn naam is David Habig. Ik sta achter de knoppen en tegenover mij zit Adam Spoor. Adam, Jij gaat vanmiddag spelen bij het Wapen. Eh, heb je nog iets van jezelf mee? Ja, ik heb, natuurlijk heb ik iets meegenomen. <clears throat> We gaan, ik ga in het Wapen spelen. En, eh, met, de, eh, met de one-man band, hè, zoals ze dat noemen. En nou ja, ik heb een, een, een, belletje meegenomen. Maar die heb ik ook speciaal meegenomen voor mijn, voor mijn vrouw. Achie, die wordt volgende week is ze jaar. En nou ja, ze eh, eh, ze wordt zo, zoals ze eruit ziet, ze wordt 57 jaar. Eh, ik heb uh, ja, speciaal een opname van 1998... met de vorig jaar overleden fantastische pianist Frans van Tongeren. aan de bas Simon Planting, die tegenwoordig in, in Amerika figuren maakt. En op de drums eh, mijn eh, oude vriend uh, Paul Hoeker, de broer van, u weet wel. En nou, ik speel dat op saxofoon en dat heet Polkadots en Moonbeams. uur dus in het wapen van Zandvoort. Ons eigen wapen achter het Circus Theater. Ehm, u kunt hem allemaal eh, komen bekijken. Ehm, wij gaan verder met John Legend met All of Me. prachtige romantische muziek van... Eh, John Legend. John Legend. Ja, en eh, ik heb hier voor me liggen een, uh, een cd'tje wat we gaan draaien. En van een van de meeste grote trompetisten die Amerika voortgebracht heeft. En dat is niet minder dan Clifford Brown. Hij heeft een enorm oeuvre achtergelaten, ondanks zijn jonge leeftijd. Want hij kwam om bij een verkeersongeluk op 26-jarige eh, leeftijd. Eh, we gaan eh, luisteren naar Clifford Brown op trompet... Zoet Sims op tenorsax, Stu Williamson op ventieltrombone... Bob Gordon op sax, Russ Freeman piano... Joe Mondragon op de bas en Shelly Man op de drums. En u hoort een prachtige, prachtig stuk van een zeer lange, maar hele mooie oude film uit de 50 jaar. Gone with the Wind. Papa say I no can do, no can do, no can do. I want for me to go with you, but no can do. You like me, I like you. I like for you to Romeo, you're Julie, you. No can do, no, no, no, no can do. My mommy and my poppy say I no can do. The moon, she say to me, come on, come out tonight. I want for you to hold my hand and hold me tight. Love, it can't be wrong, and so it must be right. But oh, no can do, no can do. I like to do it what you call it, peach de woo. No can do, no can do. My mommy and my poppy say can do. I'd like to put some weight on just a pound or two. No can do, no can do. If you put some weight on Frankie, you'd be through. Is it true? Is what true? That you're the idol of the Bobby Soxer crew could be true, could be true. But don't tell Hames or Como, cause they're apt to sue. Now I've got a question you might think unfair. Ask me anything, my dear, I don't care. Well, how much do you pay those guys who muss your hair? Well, I pay them about what? Oh, you like me, and I like you. So how's about it, Frankie, when the show is through? Uh-uh, no can do, no can do. Nancy's very jealous, so Nancy's very jealous, all we know can do. Ja, <clears throat> Frank Sinatra in een eh, duet met eh, Lena Romani. Ja, No Can Do. Eh, een opname uit de jaren 50. Uh, een van de belangrijkste saxofonisten, Amerikaanse saxofonisten in de jaren 40... was Don Byers. Hij speelde in de 40 jaren speelde die in eh, de Count Basie Big Band. Daar eh, waar hij Lester Young opvolgde. Hij zat in het eerste kwartet eh, van Dizzy Gillespie om de bebop te gaan spelen. Uh, Don Baez ging in 1946 naar Europa. Want Europa was voor de, voor de donkere Amerikanen een, een walhalla om te spelen. Ze werden daar, ze werden daar echt gezien als, als kunstenaars. En ze werden gerespecteerd terwijl ze in Amerika, in het Amerika van toen een verschrikkelijk leven leiden. Want eh, als ze in de club moesten spelen, moesten ze, konden ze niet door de voordeur... maar moesten ze achterom, ze moesten buiten de stad logeren, noem maar op. Maar goed, eh, Don Baez eh, is naar Europa gekomen in 46 en hij maakte opnames met tal van muzikanten in, in Parijs... En hij kwam op een bepaald moment in Amsterdam. En daar is hij blijven wonen. Hij woonde op de Admiralengracht. Zat daar eh, eigenlijk wel dagelijks te vissen. Hij eh, speelde veel in, eh, in Nederland in die tijd. ik weet ook nog wel dat hij met mijn grote vriend Descartes speelde in Den Haag. ik heb hier een cd voor, voor me liggen. En daar speelt hij mee met ook weer zo'n fantastisch figuur. de pianist Bud Powell. En Frans van Tongeren, de pianist die vorig jaar overleden is... waar ik jarenlang mee gespeeld heb... die eh, heeft hem nog eens een keer uit Amsterdam opgehaald... om te spelen op het Stationsplein in Haarlem... Bij, in de Seno, zo heette de jazz uh, sociëteit daar. Ouderen eh, onder ons weten we nog wel waar dat gezeten heeft... in het oude hotel op de Stationsplein in Haarlem. En Bud Powell was, eh, die moest vervoerd worden... want die kon eigenlijk bijna niet meer lopen. Zo, uh, zo zat hij onder de doop. Maar eh, het was toch even goed een aardig concert geworden. Nou, zij hebben in Parijs, Bud Powell en Don Baez... in 1961 een prachtige opname gemaakt... met een, een, een, een, tribute aan Cannibal Adderley... met Kenny Clark op de drums en... Ivan Silliman op trompet... Uh, eh, Peter op de bas. En eh, u hoort een stuk daarvan en dat heet... Eh, All the Things You Are. Nou, het was, eh, er ging iets mis eh, met het cd'tje wat, <clears throat> wat we opzetten. Het was de bedoeling dat we Steentje Kouwveld met Ruud Brink... Eh, even laten, lieten horen. Maar er is iets met die cd in de hand. Maar ik heb een alternatiefje gevonden. In ieder geval een, stuk wat Ruud Brink gaat, gaat zingen. of zingt. een stuk met met een kwartet.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 memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you've changed my life. Eh, zowel zingen als sax spelend... met op de piano Rob Agebeek. They Can't Take That Away From Me. Eh, voor de, in het eerste uur hadden we het al over, eh, had ik het al over die fantastische uh, Beaujolais party... waar ik gisteravond was in de jetset van Zandvoort. daar was, wat ik ook al zei, Louis Schuurman, Suo Violino, Papa Luigi... Eh, nou ja, ik, eh, ik moest natuurlijk eh, ook wat draaien. Maar ik heb helaas heb ik geen opname bij me van Louis. Maar dat, dat onthoud ik, of dat komt de volgende keer, neem ik hem zeker mee. Maar ik ga wel wat draaien wat hij ontzettend mooi vindt. En, het is het Rosenberg, Rosenberg trio. Met ook nog een leuke violist uit, uit Frankrijk. Stefan Crapelli. <laughs> Eh, u hoort eh, Night and Day. When she walks, it's just like a so cool and so gentle that when she passes, each one she passes goes double dee Oh. the girl from Ipanema I go, did from Ipanema. trouwens de Girl van Ipanema worden voor de, het eerste uur al uh, Astrid Gilberto. We zijn gestart uh, vanmorgen met eh, Art Blakey en de Jazz Messengers... met een live concert waar opnames zijn van gemaakt... op de zaterdagnacht 14 november in 1959. Een memorabele dag in het Concertgebouw in Amsterdam. En deze cd is uitgekomen bij het Nederlands Jazzarchief... waar ik u al vertelde. Ga eens kijken naar die site van het Nederlands Jazzarchief... wat de mogelijkheden zijn voor u met die prachtige cd's... die ze uitgebracht hebben van allerlei muzikanten. U, eh, zoals wij begonnen, gaan we eruit met... Eh, hoe kan het ook anders, een opname uit die nacht van 14 november 1959. Lee Morgan trompet, Wayne Shorter tenor saxofoon, Walter Davis piano, Jimmy Merritt bass... En Art Blakey op de drums. En hoe kan het ook anders? De Blues March. Te zien. Ik hoop u vanmiddag te zien in het Wapen vanaf 4 uur. En een prettige zondag nog.